Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Franse president Macron roept de politieke partijen op tot een pact tegen Rassemblement National. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen kwam afgelopen dag als grote winnaar uit de bus... in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk, blijkt uit een prognose. Door met links een pak te sluiten hoopt Macron volgende week in de tweede en beslissende ronde... te voorkomen dat Rassemblement National de absolute meerderheid behaalt in het parlement. Partijen kunnen in districten waar ze zwak staan hun kandidaat terugtrekken... en hun kiezers vervolgens adviseren om op het blok van Macron te stemmen. Bij een explosie in de Turkse stad Izmir zijn zeker vijf mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe, maar het merendeel mocht het ziekenhuis na een behandeling verlaten. De explosie was in een restaurant dat door de ontploffing deels instortte. Ook gebouwen in de omgeving raakten beschadigd. Waarschijnlijk werd de explosie veroorzaakt door een gaslek. Een medewerker van het restaurant in Izmir had eerder op de dag een propaantank vervangen. Hij is aangehouden om te kijken of hij vervolgd moet worden. Personeel van het vliegveld in de Turkse stad Antalya heeft een Israëlisch passagiersvliegtuig brandstof geweigerd. Dat melden Israëlische media. Het toestel van El Al moest in Antalya een noodlanding maken vanwege een zieke passagier. Maar vanwege de oorlog in Gaza is El Al niet welkom in Turkije. Het toestel is uiteindelijk doorgevlogen naar het Griekse eiland Rodos. Spanje heeft zich afgelopen avond geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won met 4-1 van Georgië. Dat debuteerde op dit EK. In de kwartfinales neemt Spanje het op tegen Duitsland. Eerder vanavond won Engeland met 2-1 van Slowakije. Engeland staat in de kwartfinale tegen Zwitserland. Het weer bewolkt met vanuit het westen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 12.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 how I feel gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright. I'm giving you on three. your or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. flashbacks follow me down to my life before my life was touched by death, and my years were.